7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump dreigt het leger in te zetten om een einde te maken aan de gewelddadige protesten... naar aanleiding van de dood van de zwarte arrestant George Floyd. In een persverklaring voor het Witte Huis zei hij dat tal van staten en steden hebben gefaald om de orde te herstellen. Ondertussen waren de protesten bij het Witte Huis op de achtergrond hoorbaar. De burgemeester van Washington is woedend over het hardhandige optreden van de federale politie vlak voor de toespraak van Trump. Net voor zijn speech werden demonstranten die vreedzaam actie voerden uiteengedreven met wapenstokken en traangas. Op Twitter schrijft de burgemeester dat het optreden van de federale politie het werk van de politie in Washington lastiger maakt. George Floyd is overleden aan zuurstofgebrek... blijkt uit een nieuwe autopsie in opdracht van de familie. Volgens het rapport stierf hij als gevolg van de minutenlange druk in zijn nek en rug... door agenten van Minneapolis. De autoriteiten zeiden eerder dat Floyd niet overleden was door verstikking... maar onder meer door giftige stoffen en gezondheidsklachten. Burgemeester Halsema was overdonderd door de omvang van het racismeprotest in Amsterdam, zei ze gisteravond in het televisieprogramma op 1. Door de drukte op de Dam lukte het de duizenden betogers niet om anderhalve meter afstand te houden. Politie ingrijpen was volgens Halsema geen optie, want dan had er met harde hand opgetreden moeten worden en dat vond ze niet verantwoord. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte alle perken te buiten ging. In Suriname zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid. Dat heeft president Bouterse bekendgemaakt in een toespraak. Vanaf vandaag geldt tussen 6 uur s avonds en 6 uur s morgens weer een uitgaansverbod. En ook mogen er niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen. En de binnenlandse luchtvaart is stilgelegd. Er werd al rekening gehouden met een aanscherping van de maatregelen... nadat er gisteravond vijf nieuwe coronagevallen werden gemeld. In totaal zijn er nu 44 bevestigde besmettingen in Suriname. Het weer zonnig en droog vandaag, dus staat weinig wind en daardoor wordt het ook warmer dan gisteren, 25 tot 29 graden. Morgen is het iets koeler, met in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam een half uur vertraging door een ongeluk met knooppunt Raasdorp. De linker rijstrook is dicht. Een kwartier vertraging naar Amsterdam op de A7 voor knooppunt Zaandam.